Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vijf pensioenfondsen hebben nog niet bekendgemaakt dat ze in moeilijkheden zitten en dat ze mogelijk de uitkeringen moeten verlagen. Ze moeten snel openheid van zaken geven, vinden de toezichthouders AFM en de Nederlandse Bank. De lijst van probleemfondsen telt in totaal 14 namen. Negen daarvan hebben zichzelf al bekendgemaakt. Vooral kleinere fondsen, maar ook het grote pensioenfonds PME voor de grootmetaal en de elektrotechnische industrie. Het PME erkent dat het op gesprek moet komen bij de Nederlandse bank, maar vindt een korting op de pensioenen zelf niet nodig. De andere vijf probleemfondsen houden zich tot dusverre stil, mogelijk om reputatieschade te voorkomen. De toezichthouders vinden dat ook zij snel duidelijkheid moeten geven aan deelnemers en gepensioneerden. De politie in Nijmegen doet vannacht onderzoek naar de schietpartij waarbij gisteravond een man door de politie werd doodgeschoten. Over de toedracht van het incident is nog niet veel bekend. Vast staat alleen dat de man met een mes instak op een politiehond, waarna de politie het vuur op hem opende. Volgens sommige, sommige berichten was de man een bekende van de politie en had hij een overval gepleegd. Maar de Nijmeegse politie wil dat niet bevestigen. In de Groningse plaats Appingedam zijn twaalf jongens aangehouden voor zes gevallen van mishandeling. Ze worden ervan verdacht dat ze vorige maand zes mensen zonder aanleiding hebben mishandeld. Dat gebeurde op één nacht in het centrum van Appingedam. De jongens zijn tussen de 13 en 26 jaar en ze komen uit Delfzijl en Appingedam. Ze zouden ruzie hebben gezocht met willekeurige voorbijgangers. De slachtoffers liepen kneuzingen op en bij een van hen werden tanden gebroken. De twaalf jongens hebben bekend. Het weer vannacht droog en 16 graden. Morgenochtend in het noorden mogelijk wat motregen. Vanuit het zuiden breekt de zon door met smiddags lokale een bui. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon.